Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft vannacht doelen van Hezbollah aangevallen. Dat zegt het Israëlische leger. Het is een reactie op eerdere beschietingen met antitankraketten door de militante beweging. Volgens Israël zijn onder meer kampen van Hezbollah en een lanceerinrichting die gericht was op Israël aangevallen. De afgelopen dagen zijn er vaker beschietingen over en weer tussen het Israëlische leger en Hezbollah in Libanon. Het Nederlandse kabinet roept op tot een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Dat zei demissionair minister Olongre van Defensie in Nieuwzuur. Ze hoopt dat daarmee de humanitaire ramp gestopt kan worden. Vandaag komen diverse internationale leiders bijeen om te praten over de oorlog. De meeste regeringsleiders willen ook een staakt het vuren. Het gaat goed met het Amerikaanse meisje en haar moeder die zijn vrijgelaten door Hamas. Dat zegt haar vader in een interview. Het weet al werd twee weken terug gegijzeld voor de door de Palestijnse militante beweging. Gisteravond werden ze om humanitaire redenen vrijgelaten, al dus Hamas. De mogelijke leider van de ransomware-bende Ragnar Lokker is opgepakt in Parijs. De bende gebruikte gijzelsoftware om de bestanden van bedrijven te versleutelen. Daarna vroegen ze los geld en dreigden ze met het publiceren van de gegevens. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek en nam onder meer servers in beslag. Max Verstappen start morgen niet op pole position bij de Grand Prix van de Verenigde Staten. Tijdens de kwalificatie reed hij wel de snelste tijd, maar die werd geschrapt omdat hij buiten de baan raakte. Verstappen start daardoor op de zesde plek. Ferrari-rijder Charles Leclerc start morgen vanaf pole position. Schrijver Wessel de Gussinklo is overleden. Hij schreef meerdere romans en won prijzen met De Hoogstapelaar en Op weg naar de Hart. De Gussinglo is 82 jaar geworden. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog en ongeveer 12 graden. In de ochtend soms wat zon, maar vooral bewolking. In het oosten kan wel een bui vallen. In de middag trekken er meer buien over het land en het wordt dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files worden korter, maar ongelukken veroorzaken nog wel problemen. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je vast voor knooppunt Koentplein. Je hebt daar 20 minuten op onthoud door een ongeluk. Daardoor is ook de verbindingsweg naar de A10 richting Den Haag dicht. Op de A10 is het daardoor ook nog wat drukker. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je nog een kwartiertijdverlies voor knooppunt Velzen door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Van Alkmaar naar Diemen sta je vast bij de afrit AMC, ook door een aanrijding. Daar is de vertraging 10 minuten. Net als op de A10 Oost bij Amsterdam richting Utrecht en Amersfoort. Ook dat komt door een ongeluk bij Zeeburg.